Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Ierland is een politieman bij een aanslag omgekomen. In de plaats Oma ontplofte een bom onder zijn auto. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. De man van 25 werkte nog maar kort bij de politie. De laatste vijf jaar zijn er vaker van zulke aanslagen op politiemensen gepleegd. Doorgaans zijn ze het werk van oud-IRA-sympathisanten die het niet eens zijn met het Brits-Ierse vredesakkoord. Tot vandaag vielen er bij die aanslagen geen doden, onder meer doordat de bommen op tijd werden ontdekt. Wel verloren Noord-Ierse politiemensen in 2008 en 2010 bij een aanslag op hun auto beide benen. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, zijn al de hele dag gevechten tussen voor- en tegenstanders van president Bakbo. Die verloor de presidentsverkiezingen van oppositieleider Ouattara, maar weigert nog steeds op te stappen. De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes waar troepen loyaal aan Bakbo zijn gelegerd. Het is onduidelijk waar de president is. Bij gevechten in, in de westelijk gelegen stad Koué zijn zeker 800 doden gevallen. De Verenigde Naties zeggen dat beide partijen zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden, zoals het verkrachten en vermoorden van burgers. Minister Opstelten komt volgende week met een voorstel voor de benoeming van een nieuwe korpschef in Flevoland. Wat hem betreft wordt dat niet de interim manager over wie veel te doen is. Korpsbeheerder Jorritsma wil voor 1600 euro per dag een consultant van bureau Twijnstra Gudde aanstellen om haar te adviseren, nu er nog geen nieuwe korpschef is benoemd. De man zou voor 2,5 dag per week aan de slag gaan. De gemeente en het ministerie hebben de aanstelling goedgekeurd. De dagvergoeding valt binnen de maximumgrens van 1800 euro per dag. PvdA, CDA, VVD en PVV zijn verontwaardigd over de hoogte van die beloning.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 Platen die eh, de lijst hebben moeten verlaten zijn van de Black Eyed Peas, The Time na 18 weken. Brandon Flowers, Only the Young na 16. En één weekje korter was We Are Who We Are van Kesha in de lijst te vinden. Snelste eh, stijger, die komt er straks aan, is van Adela Set Fire to the Rain. De snelste dalers die hebben we zo'n beetje allemaal gehad of voorbij horen komen. Want What's My Name van eh, Rihanna, Adela Rolling in the Deep en Britney Spears Hold It Against Me staan alle drie eh, zeven plaatsen in de min vandaag. En Pixel Jason Derulo Coming Home, daar begonnen we dit uur mee. Zij zijn het langs genoteerd alweer 17 weken lang in de lijst. Geschiedenisboeken van 1 april, daar staat genoeg in. 1873, het Britse stoomschip de SS eh, Atlantic, die zinkt voor de kust van Nova Scotia. En 547 mensen komen daarbij om het leven. 1918 op 1 april is de oprichting van de Royal Air Force in het Verenigd Koninkrijk. 1924 is Adolf Hitler, die wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor zijn deelname aan de Bierkeller Putsch.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 I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm so yeah. strong I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try And if you with me, put yeah. your hands Put your hands high You Haven't lost a life before hey.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 Na de nummer 21 van Dr. Dre, Eminem, Skylar Grey, I Need a Doctor en de nummer 19, Avril Lavigne, What the Hell is dit, uh, eh, de derde zittenblijver. Zij blijven zitten op nummer 16 en zij zijn Diddy Dirty Money. De single Coming Home in de tiende week dus blijvend zitten op nummer 16. Een plaat die deze week goed doet is een handen van Jennifer Lopez en Pitbull. On the Floor staat ondertussen vier weken lijst en gaat omhoog en dan van 22 eh, naar 15. side. like a truck tone Het is de hit op dit moment in eh, verschillende discotheken. Jennifer Lopez samen met Pitbull en On The Floor. In hun vierde week omhoog van 22 naar nummer 15. Nummer 14 slaan we even over. 12 weken staat hij al de lijst. Staan zij in de lijst. Enrique Iglesias en Chris Tonight I'm Fucking You zakt in één keer vijf plaatsen naar die nummer 14. Een plaat die eh, wat korter in de lijst staat. Zes weken in totaal kan je eh, West. Ja, samen met Katy Perry. In dit geval, en zij zingen over eh, een van de medewerkers van CFM, zeg ik altijd maar. Mag je zelf denken wie dat is? Ze zingen in ieder geval een plaatje en dat heet E.T.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 In eh, haar vijfde week gaat ze omhoog van 20 naar nummer 12. Daarvoor je West samen met eh, Katy Perry en hun single E.T. Zes weken in de lijst van 18 omhoog naar 13. Dan gaan we naar de volgende stijger alweer voordat we de top 10 induiken. Namelijk ook nog de nummer 11. Deze mensen die gaan in totaal zes plaatsen omhoog in de zesde week. En zij zijn Nelly en Kelly. En single heet Gone. you all my heart and all my time. samenwerking die het op eh, muzikaal gebied erg goed doet. Maar misschien ook zelfs in het circus het goed zou doen als clownsduo Nelly en Kelly. Ik denk dat het best nog leuk zou staan op zo'n eh, aanpakadviesje. Gaan wij even kijken naar nummers 20 tot en met 11. Vinden we op nummer 20 safe plaatsen verlies in de 12e week. Britney Spears, Hold It Against Me. Even Lavigne, What The Hell, blijft staan op 19. Duffy, Well Well Well, 15 weken in de lijst, zak van 14 naar 18. Neon Trees and Animals zakken ook een wel van 12 naar 17 in hun tiende week. Diddy Dirty Money, Coming Home, begonnen we dit uur mee. 16e vorige week, 16e deze week. Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, 4 weken in de lijst, van 22 omhoog naar 15. Zak het van 9 naar 14 in de 12e week Enrique Iglesias, Luda Chris, Tonight I'm Fucking You. Katy Perry, kan West, die zingen over Maurice Mulder. Althans, de single heet E.T. Dan zie ik toch altijd weer associaties met Maurice, ik weet niet waarom. In de zesde week doen ze het wel goed, van 18 omhoog naar 13. Adela Set Fire to the Rain doet het iets beter, van 20 omhoog naar 12 in haar vijfde week. En Nelly en Kelly met de single Gone. Zes weken in de lijst, zes plaatsen omhoog, van 17 naar nummer 11. Vorige week nog op 11, deze week één plekje hoger. Dat is de single van de. Eh, Alicia Dixon. Ze krijgt een beetje hulp thuis van Jay Sean voor deze plaat. Every little part of me. No, no, not, not, not, not me I never saw me falling hard Got me like I knew it No, no, not, not, not, not me You took away my guard, So I eerste plaat uit de top 10 van aflevering 11, jaargang 21, uitzending Your Breakdown. Is in hand van Alicia Dixon en Jay Shaw, Every Little Part of Me. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmorgen hadden we nog wat last eh, van de bewolking en viel zelfs wat lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en komt af en toe de zon tevoorschijn. De zuidwestelijke wind die eh, waait over matig aan zeekrachtig. Temperatuur zal een maximum komen van 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en koelt af naar een graad of 10. De wind die draait naar het zuiden is overwegend matig van kracht. Morgen kunnen we de eerste warme dag van 2011 gaan noteren. De temperatuur die zal namelijk gaan stijgen naar 21 graden. Het is zelfs mogelijk dat we een eh, datumrecord gaan vestigen. Het is op de 2 april op Schiphol nooit warmer geweest dan 21,4 graden. En dat record dat stamt van 2 april 2001. Morgen dus een hoop zonneschijn. Overal in de regio blijft het tot aan de avond droog. En morgenavond kan het dan lokaal wel tot onweer gaan komen. Wind waait uit het zuiden, overland meest matig aan zeekrachtig. En zondag is het ook weer bewolkt en soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft wel droog en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. De temperatuur is wel duidelijk wat lager aan het eind van de week. Want zondagmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 15. Voor de verkeersinformatie uit de regio Randstad gaan wij weer even snel naar de ANWB. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Duitse grens tussen de knooppunten Beekbergen en Azelo. En op de A27 Gorkum-Almere tussen de knooppunten Everdingen en Almere. Tot zover de verkeersinformatie. Lekker overal trappen dus met dat hok. Het ritme van Dam. 9. wat hij wil, Martin Solveig. Een hit in Europa. En niet alleen eh, bij de dance stations, maar dus ook onder het eh, regionale publiek. Martin Solveig en Dragonet en Hello. Ondertussen trouwens is er al een andere single van hem uit. Die zullen binnenkort ook wel tegenkomen in the Euro Breakdown. Tijd om tussendoor even gaan kijken naar de Nederlandse top 40. Daar in totaal drie nieuwe binnenkomers. Op 38 komt Drown binnen Armin van Buren en Laura Fake. Snoop Dogg samen met David Guetta en Sweat komt binnen op 28. En Bruno Mars, de Lazy is de hoogste op nummer 26. Een plek verlies voor Rihanna. SNM zakt van 9 naar 10. Animal van Neon Trees gaat van 10 naar 9. Firestack, Jesse G en B.O.B. Eh, die doet het goed van 20 omhoog naar 8. Van 8 naar 7 Higher, Tyre Cruise en Trevi McCoy. Grenade van Bruno Mars eh, verdubbelt zijn plek van 3 naar 6 toe en blijft zitten op 5 is Usher met Amor. Lady Gaga Born Is Way blijft ook zitten, maar dan op 4. Alex Jordan Happiness in de 5 week van 11 naar 3 toe. En bovenin wisselt Adele even van plek. Rolling in de diepzak van 1 naar 2 en Set Fire to the Rain gaat omhoog van 2 naar 1. Dan gaan wij de top 4 in en dat doen wij gewoon met de nummer 4 dan inderdaad. Jesse G en B.O.B. en hun uh, Price Tag. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes serious Acting so damn mysterious You got shades on your hands on the worden voor Jesse G in Europe. Nou, het is toch aardig gelukt. Met de hulp van B.O.B. Eh, die natuurlijk al genoeg hits heeft in Europa is het gelukt. Van 10 omhoog naar 4 nog even in de eh, zevende week met de single Price Tag. Gaan wij de top 3 in. In die top 3 nog twee zittenblijvers en één stijger te gaan. Laten we dan gewoon van die eh, twee zittenblijvers er maar eentje op nummer 3 doen. Dan hebben we dat alvast gehad. Net zo drie als vorige week is deze week Robbie Williams en Hart and I. net zo drie als vorige week. De negende week bij Live. Robbie Williams zitten waar hij zit met zijn single Hard and Hard. Gaan wij weer een stap verder omhoog op weg naar de nummer 1. Komen wij de nummer 2 tegen in handen van Rihanna. Al zeven weken staat ze in de lijst van Europa. Ze gaat omhoog van 5 naar 2. En de single heet SNM. Na, na, na, Ze kwam aardig in de buurt, Rihanna. Maar ze moet toch genoegen nemen met die tweede plaats. Na haar zevende week omhoog van 5 naar 2. En voor Robbie Williams, Hard en hij blijft zitten op nummer 3. Jesse J, B.O.B. en de Price Tag op 4. En Martin Solveig, Dragonet, Hello, zakkend naar nummer 5 deze week. 6 Take That met de Flood. 7 was er voor The Black Eyed Just Can't Get Enough. Chris Brown, yeah, yeah, yeah. En nummer 9 voor Milk and Sugar Fire Candeliers. Hey, na, na, na. heb ik nog één plaat voor je. De nummer 1 van Europa. Or capital H -I En wat er nog één zitten blijft gaan. Lady Gaga blijft zitten waar ze is.